Goedemorgen, ik ben Dielke Teertstra. Dit is het nieuws van NOS op 3. Bij Russische bombardementen zouden meerdere kinderen zijn omgekomen. Volgens het Oekraïense leger gebeurde dat in de stad Sumy in het noordoosten. Ook zouden in twee steden olieopslagplaatsen in brand zijn gevlogen bij Russische luchtaanvallen. In Kiev verliep de nacht relatief rustig, vertelt verslaggever Bruno Beekman. We hebben geen luchtalarmsirenes uh, eh, sirenes gehad of gehoord. Maar om 20 over 4 lokale tijd hebben we wel tot nu toe de luidste explosie sinds het begin van het conflict rond Kiev gehoord. Het is niet bekend of het ging om een Russische aanval of om Oekraïns afweergeschut. Veel mensen in ons land willen iets doen om te helpen. Gisteren was er een landelijke actiedag voor Giro 555... om geld in te zamelen voor de slachtoffers van de oorlog in Oekraïne. Tegen betaling kon je plaatjes aanvragen op de radio en er was een grote tv-show. Daar werd de balans op gemaakt, meer dan 106 miljoen euro. <gasps> Wow! Dit is fantastisch, Tineke! Die Tineke is van Giro 555. Je kan trouwens nog steeds geld overmaken als je dat wil. Er wordt ook snel, eh, hard gewerkt om snel opvangplekken te regelen voor vluchtelingen uit Oekraïne. Gisteravond werd daarover vergaderd door de burgemeesters in het Veiligheidsberaad. Zij willen binnenkort al 50.000 mensen opvangen. een groepje Amsterdammers heeft een boodschap achtergelaten op een lap grond... die mogelijk van de schoonzoon is van Vladimir Poetin. Die schoonzoon is een Nederlander. Hij zou iets buiten de stad een stuk bouwgrond hebben gekocht. Deze mensen hebben het liefst dat er een opvang voor Oekraïners wordt neergezet. Oh, 100%. Maar ja, dat is wel even bouwen. Die mensen hebben subiet eh, hulp nodig. Ik weet niet wie dat eh, wil neerzetten, maar wij vinden het helemaal prima als hier Oekraïners eh, komen wonen. Dat is een heel mooi wezen. En als het op zijn kost is, is het helemaal mooi. Het is gewoon schandalig wat daar gebeurt. Om een statement te maken hebben ze alvast een Oekraïense vlag neergezet... met eromheen allemaal kaarsjes in de vorm van een hart.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 tussen Wochtem en af het een 4 kilometer met bijna een kwartier oponthoud. A8 Zaanstad Amsterdam bij knooppunt dan bijna 10 minuten... Ruim een kwartier voor de N9 Den Helder richting Alkmaar. Tussen Bergen en Heilo is het langzaam over 4 kilometer.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 De Turkse minister van Buitenlandse Zaken heeft dat bevestigd. Het Oekraïense leger meldt dat er bij luchtaanvallen op de stad Sumy in het noordoosten van het land tien doden zijn gevallen. Onder de slachtoffers zou een onbekend aantal kinderen zijn. Sumy is een van de vijf steden waarvoor Rusland heeft voorgesteld om een lokaal staakt het vuren in te stellen, zodat burgers er weg kunnen. Inmiddels zijn 1,7 miljoen vluchtelingen vanuit Oekraïne de grens naar buurlanden overgestoken. Dat heeft de VN bekendgemaakt.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 Don't hold back. If you think about it, so many people do be cool and look smarter. Don't hold back. And you shouldn't even care about those noses in the air and the crooked stairs. Don't hold back. Cause there's a party over here, so you might as well be here with the people care. Don't hold back. The world is holding back. The time has come to up, fall on your face. Don't hold back. We think it's time you get up. Crunch time, back and sit up. Come on, keep pace. Don't hold back. Put apprehension on the back burner, let it sit. Don't even get it lit. time has come to push the button. World, the time has come to push the button. World, the time has come to push the button. World, my finger is on the button.